is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. and Het is een pleurig aan het lopen, maar dan heb je wel wel Stairway to Heaven van Led Zeppelin op jouw radio 501. Een hele goede avond. stairway. To Heaven, ja, Led Zeppelin op radio 501. En als we dat dan allemaal in chronologische volgorde gaan bekijken, zo'n tripje naar boven, ja, dan is dit toch wel de logische volgende stap. die lange Stairway to Heaven beklommen. Dan sta je daar te kloppen en te kloppen en dan, ja, dan gaat de deur open. Vragen ze dan, eh, ja, wie is daar eigenlijk? Nou, het is Bruno Mars. Nou, die komt er niet in. dan zou ik hem er ook niet in laten hoor. Bruno Mars, Lockdown of Heaven en terecht. Ja, nee, er zijn heel veel meisjes die smullen van zijn hitjes. En ergens snap ik dat ook wel hoor, ja. Maar ja, niet hier bij mij op Radio 501. En ik heb heel iets anders voor je, want het is vandaag in 1966, de 6e van oktober, zo geweest dat ze in Amerika hebben besloten dat LSD niet langer legaal was. Ja, dat is dan toch weer een jammerlijk feitje als je gaat kijken wat voor de muziek er allemaal is uit voortgekomen. Waaronder dus deze track. Ja, toen die meneer Jones nog bij de Rolling Stones zat en, en nog in leven was, krijgen we die tracks als She's a Rainbow. Je goed. Ze dus is een regenboog, ja. En dat, eh, dat kan dus zomaar onder de invloed van LSD in 1966, 6 oktober. Dus op de dag af is dat illegaal geworden. En dat is een groot gemis eigenlijk in de muzikale industrie. Hoewel, ja, dat heeft ze er ook niet van weerhouden om lekker door te gaan. Er zijn nog heel veel, heel veel mooie plaatjes gemaakt onder invloed van Lucy in the Sky with Diamonds. Zoals Lucy in the Sky with Diamonds ondertussen, ja. Ik heb een, uh, een wat harder plaatje voor je klaarstaan. ACDC. A whole lot of Rosie. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4 2 3rd 956. You can say she got it all! zo dat Rosie vrij fors is. Ja, er is ook niks mis mee. Ik hou er wel van. En vooral dan als het gaat om dat stukje daar ja, boven de benen. En daarom ook dit liedje speciaal voor mijn vriendin. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it them girls, you make the rockin' world go round. Becky, look at her butt. It is so big. <sighs> She looks like one of those rap guys' girlfriends, but you know, uh, who understands those rap guys? <laughs> They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt its just so big. <sighs> I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, <sighs> gross. Look, she's just so why? I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed ass deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboys tried to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rumpa smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, sand flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah. fellas, yeah. your girlfriend got your butt? Hell Tell yeah. her shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got ballet legs. with the myself, I'm acting like an animal. Now here's my scandal. I wanna get you home and uh, double up, uh, talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix a lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Knock knee bimbos, walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like hit and quit it. And I'd rather stay and play. Cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So, ladies, yeah. ladies, yeah. do you wanna roll my Mercedes? Yeah. Then turn around, stick it out. Even white boys got the shout. Baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females. Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. <laughs> Only if she's 5'3. So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it. And I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that. Cause your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, miss thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss. Cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. And I pull up quick to get with him. So, ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1 900 Mix a Lot and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby Got Back. Sir mix Ja, prachtig nummer over. Prachtige grote terrière. Ik hou er wel van, hè? Ja, ze kunnen overal wel een nummer over maken, natuurlijk. En Jacob dacht het ook. En dan ging het over de zomer, denk ik zomaar. Hij heeft een single uitgebracht. van Onze eigen Hoorders Lokale held hier inmiddels, eh, ja, die single is uit. Zij zijn aan het toeren door Amerika. En zijn nu volgens mij ergens in eh, Los Angeles, daar in de buurt. Maar de single hier is uit en die heet And the Valkers. Ja, komt hier nu mee, maar... Die zomer, daar willen we altijd wel aan herinnerd worden natuurlijk. Een prachtige nazomer is het trouwens ook. Ik heb je buiten al gekeken? Wauw. paradise. Living on the beach and eating fish every day. And sipping from the fruit from the juice that she made. And she love me now. Well, why wouldn't she? Love my baby and my baby love me. Love me now. Because I'm young and able. Well, love me cause what I bring will to the table. And she on the top and I'm well on the low. Wanna take her anywhere that she will wanna go. But let me know if I cross the line. I say, taking it slow is just a waste of our time. And she loved me now. Well, why wouldn't she love my baby and my baby love me and she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. Well, thank you, man, I do adore, but this ain't the first time I've been here before. Wait. Getting easier with every task. We're not the first time, and it won't be the last thing. Well, thank you, man, for what you done. But I know now where I'm going, cause I found just where I'm from. And getting easier with every task, and We're not the first time, and it won't be the last. Everybody wants a piece of the pie. But it's easier now, well, if you justify where you're home and where you make it, you make it where you live. You don't get what you want and you don't care what you give. And coffee in the morning is what she will make In the afternoon, you know we're feeling the break. You know we're feeling the break. You know we're feeling the break. You don't get what you want, but you can get what you take. Can she love me now? Why wouldn't she love my baby and my baby love me and she love me now because I'm young and able. She love me cause what I bring will to the table. And thank you man, I do know that this ain't the first time I've been here before. It's getting easier with every task, but not the first time and it won't be the last. But thank you man for what you have done, but I know now where I'm going just where I'm from. And getting easier with every task. With another first time, and it won't be the last time. Radio 501. Young and Able heet de track. Dat is heerlijk typische surfmuziek. Als ik het weertje zo buiten zag, je niet echt typisch surf weer. Het was, water was spiegelglad. Maar goed, eh, hoe dan ook, een prachtig nazomermuziekje ook. En ik heb eerder een keer gezegd ik haal mijn muzikale inspiratie vaak van tv, eh, commercials, dat soort dingen. En nou heb ik voor vandaag ook weer een hele mooie aanwinst eigenlijk in mijn playlist als het gaat dan om eh, muziek die ik van de televisie haal. Want het is vandaag op de dag af, en dan ga ik even spieken, 13 jaar geleden dat CSI, Crime Scene Investigation, voor het eerst op televisie verscheen. En ja, de tune van die serie, die kennen wij. Prachtige van de Who, genaamd Who Are You? thank you van The Who. Nou, zij zijn de Who en het is de teamsong van CSI. De Crime Scene Investigation, een serie die zich afspeelt in Las Vegas. En dan gaan ze allemaal voor die vraagstukken oplossen als de lichter de lijk. En de vraag is af, wie ben je eigenlijk? Want dat is dan de eerste vraag die meestal opgelost wordt. En daarna gaat het om de dader. Wie is dat eigenlijk? We bijna bij de plaat van je hoofd. Maar eerst nog voor deze prachtige van Kite Man. Sorry. duidelijk wezen dat je voor het maken van zo'n plaatje excuses niet aan hoeft te bieden hoor. Prachtig van Kite Man. En waarschijnlijk ook met dat orkest waar hij zoveel mee speelt. Inderdaad, bijna de plaat voor je hoofd. Maar ik heb nog een hele mooie voor je klaarstaan voor ik aan de plaat voor je hoofd deze week van de Reveller ben. Nightboat to Cairo. this song? Are you strong enough to hold on? Four on the floor, just like a heartbeat. your blood to the beat of this song? Are you strong enough to hold on? Asmafonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekten en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op asmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar asmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, <laughs> kleine apen, babyaapjes... Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Nu op Radio 501, meer Matthijs met Matthijs van der Meer. Loving you isn't the Paneer, Mayo. Bloem, ei, paneer, Mayo. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Schnitzer. Schnitzer. Schnitzer. Hey, seks in mijn buik, seks in mijn buik. Zondag trappings, je, de stress is eruit. Laat de nigger in je buiten, die Libië is heerlijk. Kleine shout-out naar de westerse wereld. Grote stukken vlees, fokken paprika. En de restjes, die sturen we naar Afrika. Fuck een niffel. Met die vliegjes op je neus Is geen goede look met al die vliegjes op je neus Nee, weg je gezicht Weg je gezicht Weg je gezicht Je met de schnitzel, Weg je gezicht Veeg je gezicht, veeg je gezicht en doe het met de snit Blue, ei, paneer, mail. Blue, ei, paneer, mail. Blue, ei, paneer, mail. Blue, ei, paneer, mail. Schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel. Schnitzel. Schnitzel. En mijn duim op het tegenlichaam. Ik ben gaar, heb je twee keer niks aan. Gisteren was ik al geen geklikspaan. Something like a eraan, de Ik ga van onmenselijke griezel in je face na. Nou. Menselijke schnitzel in het vlees. Gooi me tussen folie, je citroen. Bloem uit paneermeel, hoe bij doen. Boter, olie, vuur op hoofd. Rookontwikkeling, buren boos. Krokant en nogmaals en sappig. Ik hou het naar, wat was ik grappig. Gewoon in die koeken, pam, Kom maar even proeven, van papa. Gewoon in die koeken, pam, Kom maar even proeven, van papa. Blue, ei, paneer, better. Blue, ei, paneer, better. Blue, ei, paneer, better. Blue, ei, paneer, better. Schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, schnitzel, Schnitzel, Schnitzel, Geen stuk vlees, maar een way of life. Jongen, eet je bord leeg van mijn vader zaak. En ik ben chop, ever seen. Nooit gestopt, never weer. Ik zit nooit voor vriend. Snitzel is geen snitzel als je op het bord past. Kleiner dan je hoofd is, of op het bord past. Als ik kon, waarom ben ik mijn huis ermee? Met je schoenen van het hak, dat Zie Zoek al in de tuin toch we niet met raam. Boter in mijn oude dus shoot uit de kraan Sauerkraut en rustig dus, je weet zelf Fuck die space die uit de leg Wie kan dellen, afvalplein Aan de Afval afvalrijk Van bij zijn, snadigheid Midden in je typo But that's what you get from eating sneakers Blue eye, vanille, mee funny, make move, act funny. over dingen als sterrenstof en eh, Spanje ging. Maakt heel veel tegenwoordig. Tegenwoordig nummertjes over Schnitzel. Nou, hartstikke lekker. Schnitzel althans. Nieuwe album, ja natuurlijk. Nou, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik ga hem nog eens even door en door luisteren. Ik ben wel benieuwd wat er daar nog meer naar voren komt als ik dat dan even goed ga bestuderen. Rappers van een heel ander kaliber. Ja, die helaas niet meer samen zijn, maar eigenlijk gewoon weer samen lekker achter de microfoon moeten kruipen. Zijn de jongens van Melkorf. En dat schijnt nogal een harde te zijn. deze drie prikken. Elk wijf wordt en we doen het overal. Zo was ik laatst getuige van een bankoverval. Ik stond bij de Rabobank centjes te pinnen. En toen kwamen er opeens twee opgefokte ventjes binnen. Ze begonnen te schreeuwen. Ze waren uit op geld, deze twee strompandieten. Ik dacht wel verdomme, heb ik dit weer? Dus ik laadde meteen mijn afgezaagde schietgeweer. Ik rende naar het tweetal en schoot er één in zijn kloot. Ik knalde daarna zijn makker in allebei zijn poten. Ze lagen bloedend op de grond en janken van de pijn. Schoot nog een gat in hun schouder, gewoon voor de gein. Het gevaar was geweken en ik werd bang aangekeken door een handjevol mensen die net op lijken leken. Ze waren ooggetuigen van gruwelijk geweld, maar ze begonnen te juichen en het werd op prijs gesteld. Toen kwam er een wijf, echt zo makkelijk slet, die zei: Lust bij, kom ik zei, haha, kut, dat wordt een probleem. Want sletten zoals jij, ja, die zwaffel ik alleen. Dus ga nu maar snel op je knietjes. En speel de hoofdrol in een van mijn bizarre fantasietjes. Dat wijf ging op de hurken echt recht voor me zitten. Toen begon ik met mijn lul tegen haar oor te tikken. Zachtjes op de neus en wat harder op de kaak. Ik weet goed hoe het moet, want ik doe het vrij vaak. Na een aantal minuten vormde er zich een rij. En elk wijf zei, Ik greep naar mijn lul en begon hem rond te zwaaien. Toen begon ik al die wijven voor hun bakjes te maaien. Een tien dan let ik kreeg flink op een donder. En nog steeds geen zin in lul, nou dat vind ik echt een wonder. Het is mij roestvrij, de helft van de dag. Ik met mijn pik in je gezicht als ik je wel of niet mag. Roestvrij, de helft van de dag. Ik met mijn pik in je gezicht of het nou wel of niet mag. Haha, <laughs> zeven dagen per week, 18 uur per dag. Ja. Ja, ja. ja, zo kan ik wel weer. band Used. heeft een projectje opgezet met een vriend van hem. Genaamd Kerel, Goeie Baard. En daarmee gaan zij echt... Ja, ze reizen het hele land af om um, een, soort van bewustzijn te creëren. Eh, eh, ja, baard awareness kunnen we het wel noemen. Overal worden aan mannen eh, met baarden kaartjes uitgedeeld waarop staat... Kerel, goeie baard, wees er trots op. Zo ook onze eigen collega Chris heeft er eentje gekregen. En hij is er trots op. En natuurlijk, dat mag ook. Mike van Mike and the Musicians heeft ook een baard. En een kaartje waarop staat: Kerel, goeie baard. Wees er trots op. En Mike, ook dat is volledig terecht. Nou hebben zij een Facebookpagina. Nou, ik roep jullie allemaal op die even te liken. En die Facebookpagina heet Kerel, goede baard. Ik ja, zelf heb nog niet eh, de capaciteiten om een eh, volledige baard te groeien. Maar ooit, ooit komt de dag dat ik net zo mannelijk ben als Mike en Chris. En ook vol trots zo'n kaartje in mijn zak mag steken met kerel, goede baard. Ik heb er nu een paar bij me, maar ja, dat zijn alleen voor de, de baarddragende mensen die ik tegenkom. Paard? Nee, baard. <laughs> een paard tillen, dat uh, paard dragen, dat gaat me nog niet echt lukken, denk ik. Maar goed, ja, baarden dus. Heb je nou een baard, stuur een foto op naar... Eh, naar mij op Twitter, het meer Matthijs. Misschien krijg je ook zo'n mooi kaartje. Ik ga eens kijken of ik die jongens in de studio kan krijgen om te vertellen over een baard awareness project. En er is gelukkig ook muziek over baarden. Van Want Want. Nou, daar gaat mijn techniek weer. Ik maak baard als maar een baard als Erwin. Ja, ik heb dan maar even voor de goede orde wat mensen met baarden en een ex-baarddrager hier in de studio uitgenodigd. Mike, jij hebt een baard. Ja, man. Waarom? Nou, meer een eh. sikje hoor. hij <laughs> is nog geen baard. Nee, nee, nee. Nou, ik heb hem gisteren afgeschoren. Nou, gewoon, ik. Uh, ja. Ja? Ik ben, ja? ja? gewoon, het is gewoon een baard, weet je is ja, nee, dat vind ik een hele mooie. Chris, hoe zit het bij jou? Jij hebt ook een baard. Ik heb, ja. Ben jij een trotse baarddrager? Ik ben een trotse baarddrager. Hoe is het zo gekomen? meer luiigheid, eigenlijk. Ja. ja. omdat ik zoiets had van, nou ja, weet je, ik heb geen zin om iedere week, weet je, om me die drie dagen te gaan scheren, weet je, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Nee, precies. Weet je, en toen, ja, van het een kwam het ander. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, laat ik dan een baardtrimmer aanschaffen. Heb je er nog enigszins in toon te houden op die kin, weet je wel. Heb jij er in het dagelijks leven profijt van? Ehm, nee, profijt nou niet echt. Nee. Maakt het 70% makkelijker. Het is, eh, nou, financieel is het zeker wel, wel, eh, wel aantrekkelijker om een baard te hebben. Dat scheermeesters zijn niet goedkoop. Daarom. Ehm, ik zag laatst een ad ergens op internet staan dat er nu een bedrijf is, een Duits bedrijf uit mijn hoofd, dat voor 10 euro vier schimmers verkoopt. Oh. Ehm, wat behoorlijk goedkoop is. En dan kun je dan een abonnement op aanvragen en dan krijg je per dus vier weken eh, krijg je dan nieuwe scheermesjes toegezonden. maar ja, scheermesjes zijn gewoon niet goedkoop. Maar zo je het wel een beetje aan uit allemaal met deze Maar dan ben je met een week bezig met één scheermesje dus. Ja, ongeveer. Vind ik krap hoor. Dat vind ik ook knap, ja. Maar, maar, maar... Waren we hier niet om baarden te promoten? Dat nee, nee, oh, sorry. Dat, is, dat, is, dus een project van de, van de, van de baardloze mensen. Maar uiteindelijk is het goedkoper om een baard te hebben. Want je hoeft maar eenmalig een baardtrimmer aan te schaffen. En die heb je voor, nou ja, x aantal jaar. Ja, Volgens mij is dat behoorlijk goedkoper dan, eh, dan de scheermesjes die je eh, moet aanschaffen om je kind kaal te houden. en dan eh, de, de, stelling die ook op de, de Facebookpagina staat van Kerel Goeie Baard. Dat, ja, ik ga maar even bijpakken. Maar als baarddragende man zijnde, ben je dan ook meer man dan de meeste mannen? Ja, 80%. 80%? Ja. Chris? 80, ehm, hoger, lager? Of eh, staat het helemaal nergens op? Ik denk een 65% hoog uit. 65? Ja. Kijk. Oh ja, jij had een baard. Ik merk niet heel veel verschil bij mij op zich. Of ik nou een baardje, een snorretje of allebei. Of gewoon helemaal niks heb. Ik bedoel, ik heb, ik je heb voelt je niet meer vrouwelijk nu? Eh. Nee. Oké. Waarom ben jij ooit van de baard afgestapt? Ehm ja, je wil weer eens wat anders. Ja. ja. Dat Waar je niet dus zo'n kaartje moet Mm -hmm. is een ik zit er nu weer over na te denken. Ja, om het stiekem toch weer te laten groeien. Heb dat, jij ook eh, wel eens aan een snor gedaan? Heb ik ook gehad. Ja? Jazeker. Wauw. Nou, ik heb één keer alleen mijn baard afgeschoren en mijn snor laten staan. Voor één avond. Eerlijk waar? Ja. <laughs> ik ehm, had zo in een eh, jaren zeventig Duitse pornofilm kunnen spelen, eh, geloof me. Wow. Het was echt heel erg. <laughs> nee, ik vind het al een, hele mooie. Ik bedoel, de, eh, is er nou nog een maatschappelijke meerwaarde voor, uh, voor het dragen van een baarden? Baarden in de maatschappij? ik geloof dat maatschappelijk gezien het niet helemaal geaccepteerd wordt nog steeds. Hoor. Nee? Jawel. Ja, wel. is, dat weer, is het weer dan? zeg maar. Ja, zeker, zeker. Het is een hele tijd nat dan geweest in ieder geval. Ik een stapel sollicitaties de stad door. En ik had mijn baard afgeschoren. Echt gewoon... Ja, het was alweer drie jaar geleden of zo. Ik had hem afgeschoren toen. Ja. toen ben ik... Eh, eh, toen kwam ik alleen maar mensen met baarden. Toen heb ik bij drie mensen gesolliciteerd die een baard hadden. Dus, dus eigenlijk was die baard toen in jouw voordeel geweest, bedoel je? Oké. Oh, nou, dat vind ik wel eh, een interessante... Maar het is een modedingetje, hè? Of het mag of mag niet. Wat mij betreft, ja. Ik bedoel, als jij het leuk vindt, doe het dan Inmiddels mag de baard technisch gezien wel weer. Het is weer geaccepteerd, technisch, mag de baard weer. Ja, dat nou, sowieso. Nou, nou weet ik dat... Eh, je hebt die aanslagen gehad eh, in Kenia bijvoorbeeld. Van die bab shabaab domme mensen het mooi vinden. Ja, de, de, je hebt nou, extreem... als de mainstream het toch weer geaccepteerd wordt, zeg maar. Omdat iemand die dat bekend is, dat dan weer heeft en dan mag het weer en zo. Ja, dan heb ik zoiets eh, Je hebt de extreme moslims die dus, uh, waar je als een man een baard moet dragen. En Joden ook. Joden, orthodoxe Joden. Ja. En eh, Amish volgens mij hebben dat, hebben dat ook. En zo zijn er dus veel groeperingen waarin het eigenlijk gewoon een, een must-have is, zo'n baard. Maar ja, hier in Nederland denk ik toch gewoon dat het maatschappelijk een beetje... Ehm, ja, een ondergeschoven, ondergewaardeerd iets is. En nou is dus Kerel Goeie Baard een heel mooi initiatief om het weer een beetje aan de wand te brengen. Om, eh, om dat te promoten, de awareness dus. Zeker weten. Ik vind ook een van de betere initiatieven die de laatste tijd is genomen in Horen, kan ik je vertellen. Ja, ja en dat gaat... Uh, het is dat Horen. Het komt uit Horen. Oh, ja, ja, ja. Nou, het maakt het allemaal wat mooier. Net zoals dat ze die... Eh, maar dan eh, zit ik te denken, gaan wij dan op een gegeven moment... Ik vind het, dat eh, staat wel gelijk aan. Ja, maar dat is ook tof. Die prijsels bedoel je? Ja. Ja, niet waren mooi. Ja, dat was echt... Waarom is dat weggehaald? Ja, want dat is een, op een gegeven moment wordt dat niet mooi meer natuurlijk. Nee. Dat, is dat, is een, dat blijft een tijdje mooi, maar daarna heeft het ook weer gedaan. Dat is ook maar van de stad. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die dat echt oprecht heel erg leuk vinden om te maken. Maar jij als, als man als individu, kiest dan niet voor zo'n uh, bebreide lantaarnpaal. En om jouw eh, gezicht te bebaarden, daar kies je dan wel weer voor. Dus het is een, een individueel dingetje wat jou als, sterker als individu te ver laat komen, zo'n baard. En als je dat... Eh, ja, nee, we gaan even heel diep... nee, maar ja, nee, echt, dat, het klinkt goed. Het zou ook mooi zijn als, zeg maar, niet alleen de andere mannen of eventueel vrouwen dat zouden gaan doen. Maar ook <laughs> gewoon mijn omgeving. Want het is nu mode, laten we gewoon alles bebaarden. Ja. het wordt gewoon Laten we geen boom, boom wisselen. Laten we het gewoon eens lekker alle, al onze baarden laten groeien. Dus eh, dat de, de, baard eigenlijk een soort van symbool is voor alles. Dus eh, het snoeien van, eh, van de heggen en de, bomen. Het, het, wassen van je auto. laat het gewoon lekker gaan. Erop, zeg maar. Laten we, laten we het gewoon eens allemaal gewoon... Godverdomme eens lekker om laten groeien. Ja, gewoon Kijk een ja. Want, we moeten het helemaal niet meer van, van de huizenmarkt hebben of zo. zijn gewoon keihard back to the basics weer. Ja. Nou, laten we eens gewoon... Gewoon die snoeien gaan laten liggen, want die hebben we eigenlijk niet... Ja, waarom zijn Weet je wat voor tafereelen je dan krijgt? Nou, als iedereen gewoon alles laat groeien. Nee, maar dat ene is... Ik weet het niet. ik weet niet of dat goed <laughs> in de straatbel gaat staan, hoor. Het ene is aan het falen. Laten we dus dat de natuur maar gewoon weer een weg... We hoeven er niet helemaal in op te De gulden middenweg ben ik erg voor, wat dat betreft. Laten we, we het zo uitzien. Laten we ons daardoor inspireren. En niet door, wat op je iPad of op je, op je tv komt. Ja, maar op Facebook heb je dan weer een keer een goede waard en zo. Hoewel, dat is dus ook een tastbare kaartjes. Dat is communicatiemiddel. Ja. Voor, nou, voor sommigen. Baarddragende mannen unite. En, eh, nou, ik, ik vind het een hele mooie. Ik denk dat het tijd is voor een, eh, een baardig muziekje. En dan, ja, dan komen we natuurlijk vanzelfsprekend bij de mannen van ZZ Top. Sharp dressed man. Goed pak en een mooie baard. Ja, dan ben je helemaal man. crazy about a shotgun. eigenlijk eh, Arjan. Het is ook gewoon een voordeel, want... Ja, nu ook gewoon... Jij bent ook bij de radio. En, en waarom uh, Chris zo'n baard draagt, eh, zeg maar, plopkap is niet genoeg. Een plopkap is niet genoeg. Een plopkap is niet genoeg en daarom draag ik een baard. Ja. Anders schreeuw je het hard of zo. Maar bedoel je dat ik een plofkap heb? Ik bedoel, wacht even. Ja, maar, kijk, bedoel je dat? Eh, dat, is goed. Voor, is voor de geluidskwaliteit draag je een baard. Zie, zie, zie. Maar voor klinkt natuurlijk heel schel. Maar normaal gesproken zit ik niet <laughs> achter de microfoon hoor. Je moet een fusie maken man. Je moet een mm. fusie maken. ja, ja. ja. Ja, je bent inderdaad wel wat, eh, wat schel en eh, ja. ik, vind het, ik, ik, vind het een hele interessante theorie dit. Ja. Dat, dat zeker. Zeker. we gaan er gewoon niet meer over praten, we gaan gewoon muziekjes erover draaien. Muziek over baarden. want, want we hebben al die willen te kaper varen. Maar ik heb er nu eentje gevonden, joh. Dit, nou, dit staat echt alles. Van de band The Beards. Het nummer The Beard. dit is dus wel het ultieme baardnummer, denk ik zo. Het begint wel zacht. Zoals een zachte, lange baard. Maar uiteindelijk gaat het wel wat harder, mannelijker, zoals een, een goede baard gaat echt helemaal nergens meer over deze aflevering. They called him the beard And he walked here and there They called him the beard because of his facial hair. And when he walked through the town, all the people would cheer. They'd say, Look at that guy. He's got a really good proud muziek ja, over welk onderwerp dan ook. Als het maar even niet over gezichtshaar gaat. ruikt naar een tienergeest. Nirvana. Nog een maandje te gaan. En dan komt hier dat nieuwe album van Eminem. the way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. That aftershave of cologne that made him just faint. Plus, I showed up with a coat fresher than wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang bang, bang. Yes, sir, Bob. I was thinking the same thing. So come get on this kid's rock. Bob with the bob. Dang, dang. Pow, pow, pow, pow. Chicka, chicka, wow, wow. Catch a gal, woman, if a pow, slow it down, throwing it down, to the town, town. Throw it down, I don't know how, <laughs> how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just weird out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the head. So break the pace, fight. Before we kick the bucket, life's too shorts and not go for love. Everybody, everybody. Go love is powerful as cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep, then woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Far as hard drugs are, though that's the past, but I done hit enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Girl, oh, no. Marshall Mathers, get out with the body now. Get the bar so leathered. Can goes and call heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, man. You bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. <laughs> word, Rick, word, man. You heard, but don't be discouraged, girl. This is your jam. Unless you got told you. Take shoes off. Let your head out. All night long. Pull your feet out. Just get out and do it. All night long. We gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the end. So baby, make just like cake. Better let yourself out. Let yourself go. I say fuck it. before we kick the bucket, life's too short to not go for broke. Everybody, everybody rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's spin to the endless. crank the pace, apply crazy, and let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Everybody, everybody. Berserk, de single van het nieuwe album dat eraan zit te komen van Eminem. En 40 jaar, 41 misschien al zelfs. En nog steeds dus eh, zo bezig. En hij is weer terug een beetje als waar hij ooit eh, mee begonnen is. Gewoon lekker hard en zo. Toen kwam die meuk met Rihanna. Maar dit is weer zoals we Eminem kennen. Zoals hij op zijn best is. Daar ging het helemaal goed. You and I. Ja, en dat is dan volgens mij de laatste alweer die ik kan draaien hier tijdens deze aflevering. Ik ben er woensdag weer. Heel veel plezier straks met On The Rocks met Arwin Tamminga. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here you and me us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You finding it, take it, take it in, saw all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.